Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse banken vormden een schakel in een Russische witwascarousel... waarmee miljarden zijn witgewassen in Europa en de VS. Dat zou blijken uit ruim 1 miljoen gelekte banktransacties... contracten en e-mails van twee Litouwse banken, meldt Nieuwsuur. Onder meer de Rabobank, ING en ABN AMRO worden genoemd. De Nederlandse bank wil niet zeggen of het toezicht heeft gefaald. Marco Kroon is weer vrij. De major, drager van de militaire Willemsorde... werd gisteren in Den Bosch aangehouden... omdat hij een agent een kopstoot zou hebben gegeven. Kroon kan zich daarvan volgens zijn advocaat niets herinneren. Kroon kreeg in 2009 de militaire Willemsorde... wegens moed en leiderschap in Afghanistan. Daarna raakte hij geregeld in opspraak. D66-leider Jetten pleit voor een progressieve vermogensbelasting... waarbij vermogens van kleine spaarders minder worden belast... en die boven de 1 miljoen euro juist zwaarder. In de jaarlijkse Kerdijklezing zegt Jetten dat de top van het bedrijfsleven... met beide benen op de grond moet gaan staan... en meer zelfbeheersing moet tonen. Drie douaniers die werkten in de Rotterdamse haven zijn opgepakt op verdenking van witwassen. De mannen komen uit Rotterdam, Schiedam en Den Haag. De douaniers vielen op doordat ze opvallend veel geld op hun bankrekening stortten en grote opnames deden. Het OM wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat. In Alkmaar is een kind gewond geraakt toen een boom door de harde wind omviel. De boom kwam terecht op het plein van basisschool de Kennemerpoort... waar twee klassen buiten speelden. Een meisje uit groep 3 kreeg een dikke tak tegen haar hoofd... en moest naar het ziekenhuis, maar het letsel valt mee. Andere kinderen werden door kleinere takken geraakt... en kwamen met de schrik vrij. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht trekken er nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. Morgenochtend trekken de meeste buien weg en klaart het vaker op. Het blijft stevig waaien, bij maxima rond de 10 graden.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 Dat zorgt voor heel veel vertraging tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer. Het rijdt er langzaam over 13 kilometer en de vertraging is meer dan een uur. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Verder veel vertraging op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk.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 Baby, just let it be. It feels like a party. It feels like a damn good time to me. She got the best to me. En natuurlijk de beste hits van toen. I'm swimming into the water. Would you help me one more time? Oh, thank God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Thank never paid our cover. Wrote our names on the bathroom tiles. We never dressed to impress all the others. They would let us in on a laid back sitting in the Zijn jullie er weer klaar voor? Ik ook hoor. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. We hebben weer twee uur lang de lekkerste country muziek voor je afgewisseld met wat bluegrass en wat Americana. Uiteraard natuurlijk ook het Spotlight album. En dat is deze keer Can't Say I Ain't Country van Florida, Georgia Line. En in de tweede uur de Nashville Spiegelplaat, waarin we teruggaan naar 1958 en 1960. Boxcar Willie, dat is een personage die ooit in een ballad voorkwam van deze artiest. En deze naam vond hij zo leuk dat hij zich eigen vervolgens is blijven noemen zo. Six Days on the Road heet het nummer wat hij zingt. En daarna ga je luisteren naar Black Jack Billy, Country Rock van de bovenste plank en Straight Line Sober. Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down the eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's a rolling like I never before. There's a speed zone ahead, alright, but I don't see a cop in sight. Six Am i gonna make it home tonight. I got me ten forward gears and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed a Jimmy and a white. I've been a passing everything in sight. Six days on the road and I'm gonna make a home tonight. Well, it seems like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like some of the guys. Well, I could find one to hold me tight. I could never make my living all right. Six days on the road, and I'm gonna make it home tonight. checking on down the line. I'm a little overweight and my logbook's way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales all right. Six days on the road and I'm gonna make a home tonight. Well, my rig's a little low, but that don't mean she's slow.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 becomes me sweat. find something worth getting into. I'm down for whatever, as long as it's whatever we do. You Zo'n nummer waarin je de speakers alleen maar op standje 10 moet hebben om dit lekker mee te maken. Blackjack Billy en The Straight Line Sober. We gaan verder met Americana. Van het album Illusions is this The Way Down Wanderers met The Principles of Salt. I'm too stressed repress Saying all that's on my mind But you let's just leave it all behind. I packed my dusty old guitar and I canceled all my credit cards. I had to run and change my name. I think I missed the rapture, else somebody snatcher. It's taking me out of the frame. of common sense. You can keep your picket fence. Does not interest me at all. Oh. I'm too stressed In 2005 namen Brad Paisley en Dolly Parton samen een duet op. Het nummer heeft inmiddels twee Academy of Country Music Awards gewonnen en één Country Music Association Award. Het nummer heet When I Get Where I'm Going. When I get where I'm going on the far side of the sky The first thing that I'm gonna do is spread my wings and fly I'm gonna land beside a lion and run my fingers through his mane. Where I might find out what it's like to ride a drop of rain. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will share trials and struggles I have carried all these years. And I'll leave my heart wide open. I will love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. I'm gonna walk with my granddaddy watch me step for step. And I'll tell him how I've missed him every minute since he left. And then I'll where I'm going. And I see my Maker's face. I'll stand forever in the light of His amazing grace.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 Jawel, wie kent ze niet? Somewhere Between en noem ze maar op. Scotty McQuery, ja, ook zo'n bekende naam. Hij won in 2011 American Idol en vanaf het moment dat hij zijn auditie deed was het eigenlijk al duidelijk dat deze jongen het veelbegeerde trofeetje in de wacht zou slepen. Hij is inmiddels niet meer weg te denken uit de countrymuziek. Je gaat zo luisteren naar I Love You This Big en daarna Bluegrass van de Big Country, A Bluegrass met Country Boy, banjo en flat top guitar. I know I'm still young. But I know how I feel. I might not have But I know love is real. By the way, my heart starts pounding when I look into your eyes. I might look a little silly standing with my arms stretched open wide. I love you this big. Eyes have never seen this big. this ever dream this big. And I'll spend the rest of my life explaining what words cannot describe, but I'll try. I love you this big. I love you to the moon and back. I love you all the time. deeper than the ocean, and higher than the pines. Cause, girl, you do something to me deep down in my heart. I know I look a little crazy standing with my arms stretched all apart love you this big. Eyes have never seen this big. No one's ever dreamed this big. And I'll spend the rest of my life Classic. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send 1949. Hank Lachlan en Send Me The Pillow. En in de jaren 70 werd dit nummer ook op de plaat gezet door een Nederlandse groep, Lydia Tuinenburg en de Melody Strings. En dan hebben we ook gelijk weer een leuke verwijzing naar countrymuziek, want in de begeleidingsband, de Melody Strings, zat niemand minder dan Ben Steeneker. Zo krijg je weer wat country feitjes om je oren geslingerd. We gaan verder met Americana, Tiff Merritt en Sam Beam en A Something Came Over Me en daarna Mary Morris met My Church. You are listening to Nashville Country Radio. Late night city after a train. Recorded dressed up in flowers and rain. Something came over me. Something came over me. Without asking, it came right in to my bones, through my skin. Something. something came over me. Something so loud, without a sound at all.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 Dat is het album Can't Say I Ain't Country van Florida Georgia Line. Je gaat achter elkaar luisteren naar het titelnummer en daarna Speed of Love. Dit is het Nashville Spotlight-album. I wake up and give me a gas station biscuit. Head to town, wash it down with some Mountain Dew. I end every day about the same way. Clock out and go fish just to crack a few. Chicken in the bread pan, picking out those coal with some 10 pound tail. It might be hillbilly to a lot of folks, but Lord. a styrofoam full of tobacco spit. I got a small town crew, we make our own rules. I do what I do, cause my daddy did. And you can say I'm a redneck, you can say you don't like my truck, you can say that I talk and I dress all funny, but you, you can't say I ain't country. You can say I drank too many long necks, then my edges are a little too rough cause I cuss on Sunday, but you, you can't say I ain't country. Spotlight album. It was clear I had to meet her from the first time she walked by. See, the second that I seen her, knew I had to make her mine. And just a game of pool, a little shot on stool, and I already had her dead. It's down to business, ain't no sense in wasting time. floor. We meant every word of that don't disturb hanging on the hotel door. Cause we was making out and we was knocking boots. And it was just last night we was introduced. I guess time flies when you're moving at the speed of love. feels like we fly down the highway, spinning out sideways, 100 mile an hour we go. Classic. was uit 1962 Patsy Klein met Your Cheating Heart. En over het Spotlight-album gesproken, heb je suggesties voor een volgend album? Dan mag je dat natuurlijk mailen naar info@nashvilleradio.nl. Zet dan even in je e-mail om welk album van welke artiest het gaat en welke vier nummers je van dat album zou willen horen. Dan gaan wij nu naar Denemarken en dat doen we met Wench en I'm Gonna Go. There ain't no comfort you can bring, no words I haven't heard. Duitsland. We zijn in Nashville zijn we bezig met een sortiment Europa-reisje. We gaan naar Duitse country. Dat doen we met Theo en Ich Brauch Country Music. Mein Freund, hör meine Story und glaub mir, sie ist wahr. Oft flieg ich über einen großen Teig in die USA. Das echte Abenteuer finde ich sonst nirgendwo. Ich brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich pfeif auf New York City, dort leben würd ich nie. Ich schwing mich in den Greyhorn nach Nashville, Tennessee. Die Highway führt nach Süden, Musik im Radio. Ich brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich brauch Country Music, wenn ich mit den Wolken zieh. Hier erfüllen sich die Träume meiner Fantasie. Vielleicht wirst du verstehen, dass ich nicht anders kann. Hier bin ich wieder Mann. Beim Rodeo in Texas fraß ich ne Menge Staub. Ich spül ihn weg mit Whisky, gebrannt nach altem Brau. Von Oklahoma City bis nach New Mexico. Ich brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich brauch Country Music, wenn ich mit den Wolken zieh. Hier füllen sich die Träume meiner Fantasie. Vielleicht wirst du verstehen, dass ich nicht anders kann. Hier bin ich wieder Mann. Mein Reisekoffer steht schon gepackt wie jedes Jahr für die große Reise wieder nach Amerika. Doch diesmal geht's nach Westen, direkt nach Idaho.